uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In die mannen opgepakt in verband met een verdachte auto in het centrum van de stad. De auto stond voor een restaurant waar burgemeester Abu Talib zat te eten. Hij is door zijn beveiligers uit voorzorg weggevoerd. De auto, een witte Mercedes met Belgisch kenteken, zou als verdacht gesignaleerd staan. Bij de grensovergang Hazeldonk zou het kenteken zijn herkend door een automatisch camerasysteem. Dat gebeurde later ook in de buurt van Rotterdam. Wat de drie arrestanten te maken hebben met de auto is niet bekend. In het noorden van Zweden is een Irakese aanhanger van Islamitische Staat opgepakt. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Europa. De Zweedse politie opende woensdag de jacht op de 25-jarige man... na informatie dat hij naar Zweden was gereisd. Naar aanleiding daarvan verhoogden de autoriteiten het dreigingsniveau in Zweden van 3 naar 4. Dat niveau blijft gehandhaafd. Bij de grens tussen Griekenland en Macedonië zitten ongeveer 2000 vluchtelingen vast. In het doorgangskamp bij de grens zijn niet genoeg tenten, bedden, dekens en andere voorzieningen voor deze mensen om de nacht door te brengen. Ze zijn gestrand in een niemandsland omdat verschillende Balkanlanden hebben besloten de grens te sluiten voor economische vluchtelingen. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan mogen door. Station Arnhem heet vanaf nu Arnhem Centraal. Daarmee is Arnhem de eerste stad buiten de Randstad met een centraal station. De naam is tijdens de opening van het nieuwe station bekendgemaakt door ProRail-topman Eringa. Een station mag de toevoeging centraal krijgen als er meer dan 40.000 in- en uitstappers per dag zijn. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden is Arnhem het zesde centraal station van Nederland. Het weer. De komende uren valt nog een enkele bui. Het koelt af tot ongeveer 8 graden. Overdag opnieuw regen, maar later ook af en toe zon. Het wordt tussen de 9 en 10 graden. De dagen erna wordt het kouder.